Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Vanuit de Gazastrook is het zuiden van Israël weer beschoten met raketten en granaten. Na het aflopen van het driedaagse bestand tussen Hamas en Israël om 7 uur vanochtend... zijn volgens het Israëlische leger zeker 17 raketten op Israëlisch grondgebied neergekomen. Israël heeft gereageerd met een bombardement op de Gazastrook. Israëlische premier Netanyahu zei dat het leger hard zal terugslaan. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-epidemie uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Er is een gecoördineerde internationale aanpak nodig om verdere verspreiding van ebola te stoppen, zegt de WHO. De organisatie roept landen wereldwijd op zo snel mogelijk steun te verlenen aan getroffen landen. Inmiddels zijn in de West-Afrikaanse landen Guinea, Sierra Leone, Liberia en Nigeria bijna duizend mensen overleden aan het virus. Gisteravond werd bekend dat mogelijk ook in Benin een slachtoffer is gevallen. Tegen het virus bestaat geen medicijn en WHO oh, verwacht niet dat ebola binnenkort overal voor zal komen. Het Openbaar Ministerie gaat voor alle slachtoffers van de ramp met MH17 een overlijdensakte regelen, nog voordat de identificatie van de slachtoffers is afgerond. Zo'n collectieve aanvraag is nog nooit eerder ingediend. Voor de nabestaanden is zo'n akte belangrijk om bijvoorbeeld een huurovereenkomst te kunnen stopzetten of een huis te kunnen verkopen. Het herstel van de woningmarkt gaat sneller dan verwacht. Dat zeggen woningmarkteconomen van de Rabobank. Dit jaar zal het aantal verkochte woningen uitkomen tussen de 135.000 en 145.000 huizen. En voor 2015 is de verwachting nog beter. De Rabobank denkt dat het herstel sneller gaat doordat de hypotheekrente erg laag staat. En daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt gegroeid. Het weer in het zuiden en het zuidwesten zijn er al wat buien. In de rest van het land gaat het later ook regenen, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen eerst regen, later zon, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A9 Amstelveen richting Diemen dicht tussen Amsterdam Zuidoost en Bijlmermeer. Dan komt er een ongeluk. Er staat 2 kilometer file. Verkeer kan het beste bij knopend Holendrecht omrijden over de A2 en de A10 Zuid.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 Niceness on with the girl them a wear. All the man them a say you gone clear. Sweetness look on the girl them a dress. All the man them a say them impressed. Niceness on with the girl them a wear. All the man them a say you gone clear. Come in love on the girl them, love on the girl them, whiny, whiny, whiny. Love on the girl them, love on the girl them, love on them with them body. Come on, me know love on the girl them, love on the girl them, jumpy, jumpy, jumpy. Love on the girl them, love on in the north, south, east and west. Uh. All the girls, them big up your chest.